Kasper Meijer met het NOS-journaal. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van een zitting live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van de verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een pieptoon. AD-hoofdredacteur René Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er zeven schoten gelost. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden... die mogelijk van het slachtoffer is. Er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken... waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt de procedure soms vijf tot zes jaar. Dat moet terug naar maximaal drie jaar... zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat het versnellen van de procedures... al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer een miljard kubieke meter gas extra kan opleveren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische Roscosmos... hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten... naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Soyuz-capsules... en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen. De ruimtevaart is een van de laatste terreinen waarop de Amerikanen en Russen nauw samenwerken.